Eerst een Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat alle mogelijke Russische misdaden in zijn land zullen worden onderzocht... en dat degenen die verantwoordelijk zijn vervolgd zullen worden. In een toespraak stond hij stil bij de situatie in steden rond Kiev... waar honderden mensen door de Russen zouden zijn vermoord. Zelensky noemde de daders moordenaars, beulen en verkrachters... die alleen nog maar de dood verdienen... Hij richtte zich ook tot de moeders van Russische militairen... en vroeg ze hoe het kan dat hun zoons slagers zijn geworden. De NS denkt dat de normale dienstregeling komende ochtend weer kan worden opgestart. Door een grote technische storing reden er gistermiddag en avond geen treinen. De storing zelf is al wel opgelost, maar vanwege de nasleep ervan... lukte het nog niet om het treinverkeer weer op te starten. Sommige nachttreinen rijden inmiddels wel. Rusland heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeengeroepen vanwege de situatie in Butsja. Oekraïne beschuldigt Russische troepen van het doden van burgers in die voorstad van Kiev. De burgemeester zegt dat meer dan 300 inwoners zijn omgebracht. gruwelijke beelden van straten die vol liggen met lichamen gingen de wereld over. Maar Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een provocatie van Oekraïne. Dat moet volgens de Russen besproken worden in de VN-veiligheidsraad. De Nederlandse oorlogsverslaggever Robert Dulmers is opgepakt in Oekraïne en het land uitgezet. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Voor die krant deed Dulmers verslag van de oorlog. Hij maakte gisteren opnames van een raketaanval op de havenstad Odessa. En nadat hij de beelden op sociale media had gezet... kreeg hij te horen dat hij staatsgeheimen had geopenbaard. Hij vertelt dat hij door drie mannen naar het politiebureau werd gebracht... maar hij tot persona non grata werd verklaard. Het weer, ongeveer 0 tot 3 graden, maar vannacht neemt de bewolking toe en dan loopt de temperatuur wat op.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 dit normale your side flat, turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. So I gotta take it from your man, that's my mission. If his lovers really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. violate your relationship. So I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams. Tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. at the mall, standing at the payphone about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.